op die dag de mooiste uit mijn hele leven. Toen zag jij tranen, tranen op mijn bruidsboeket. Dat waren tranen, tranen van verdriet. Want ook al had Ik wilde toen verder zonder jou. Er kwam een ander in mijn leven. Dat jij daar juist moest zijn, nu voor weer die pijn. Waarom ben jij niet weggebleven? Toen zag jij tranen. klokken luiden, niet voor jou. Ik zag jou staan.